Gert met het NOS-journaal. Het Kamerlid Hero Brinkman verlaat de PVV-fractie. Hij blijft wel aan als Kamerlid en blijft het gedoogakkoord steunen. Brinkman zei dat hij heeft onderschat hoe het is om als democraat te functioneren in een partij die helemaal rond één man is gebouwd, Geert Wilders. Hij vindt verder dat de PVV mensen te veel wegzet. Dat gaat voor moslims die zich vaak tweederangs burgers voelen. En ook vindt hij dat Midden- en Oost-Europeanen door het meldpunt worden weggezet als criminelen. Brinkman stuurde vorige week een kritische mail aan de fractie over het meldpunt. Volgens hem wilde de fractie die voor kennisgeving aannemen en dat is voor hem onacceptabel. In Cairo is de uitvaart misgehouden van de koptische paus Shenouda III, de patriarch van de Egyptische christenen. Hij overleed zaterdag op 88-jarige leeftijd. De missenis in Kathedraal in de Egyptische hoofdstad werd bijgewoond door duizenden mensen en buiten stonden nog eens tienduizenden mensen. Op een bevolking van 80 miljoen zijn er in Egypte 10 miljoen kopten. Die vrezen de toenemende politieke invloed van de moslimbroederschap in Egypte. Paus Shenouda heeft aan 40 jaar aan het hoofd gestaan van de Koptische kerk in Egypte. President Bouterse van Suriname en andere verdachten van de decembermoord in 1982 krijgen mogelijk amnestie, nog voor er uitspraak is gedaan door de rechter. Leden van het parlement hebben een initiatiefwet ingediend die de amnestie mogelijk moet maken. Volgens de initiatiefnemers is de wet nodig voor de maatschappelijke rust in Suriname en de verdere ontwikkeling van het land. Ook het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk zou voor amnestie in aanmerking komen. In de Apenhul is de oudste orang Oetang van Nederland overleden. De gezondheid van de 51-jarige Karl werd de laatste tijd steeds slechter. Zo kon hij bijvoorbeeld niet meer klimmen. Volgens zijn verzorgers heeft hij waarschijnlijk een herseninfarct gehad. De Apenheul heeft de Orang Oetang daarom laten inslapen. Zijn verzorgers zijn erg van slag door het verlies, zegt het dierenpark. Het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land veel zon, wel stapelwolken, in het noorden meer bewolking.